Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Schiphol stond vanochtend vol met oranje fans, want Nederland speelt straks om 6 uur de achtste finale tegen Tsjechië. Duizenden Nederlandse fans zijn er welkom in Budapest en dus pakten veel mensen vanochtend vroeg het vliegtuig die kant op. Als je ziet hoeveel Nederlanders afreizen naar eh, Boedapest. Budapest, hoe enorm druk hier is op Schiphol. Ja, het wordt een enorm groot feest. Oranje Mars, alles erop en eraan. En vanavond om uh, tussen 12 eh, uur s'nachts vliegen we weer terug. En dan is eh, morgen vroeg weer op Schiphol. En nog meer Nederlands EK-nieuws, want Danny Makkely mag zijn derde wedstrijd fluiten. De achtste finale dinsdag tussen Engeland en Duitsland. Voor het eerst betaal je bij sommige tankstations meer dan 2 euro voor een liter benzine. Vooral bij tankstations langs de snelweg moet je volgens de website Direct Lease Tank Service flink betalen. Komt door de hoge olieprijzen, ook diesel is daardoor een stuk duurder. En reizen tussen Duitsland Duitsland Nederland wordt gemakkelijker. Vanaf vandaag hoef je geen negatieve test of vaccinatiebewijs meer te laten zien. Ook in België zijn er versoepelingen. Daar mogen onder andere de kroegen tot later open blijven. Na meer dan een jaar is het voor veel mensen weer een brakke zondag. Kroegen mochten dit weekend weer open. Je mocht alleen naar binnen met een vaccinatiebewijs of negatieve test. Maar dat maakte deze mensen niks uit. Het meest gemis gewoon eh, de, de oh die weer mag, een beetje mag aaien. Maar gewoon het, drankje doen, met vrienden zijn, met, met elkaar zijn, dan stop, dan stop. Bizar, gewoon na anderhalf jaar eindelijk weer uit, gewoon. Ik was vandaag bij die test, ik kon gewoon huilen. Gewoon zo raar gevoel, gewoon niet normaal. Echt heel onwijs leuk. Op veel plekken stond er een onwijs lange wachtrij voor de kroeg. In Tilburg en Arnhem was het zo druk dat de politie mensen naar huis stuurde. Het weer nog 25 tot 28 graden vanmiddag. Later vandaag komt er vanuit het zuiden wat regen over. Er kan ook wat onweer en hagel tussen zitten. Morgen opnieuw zomers warm met enkele buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB file door werkzaamheden op de A9 naar Alkmaar.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 It was hard to believe. She was California, hottest thing in West LA. House down by the water, yeah. sells a yacht across the bay. Listen. Drives a Marinello. Hollywood's her favorite scene. Loves to be surrounded superstars that know her name.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 Ba ba ba da bum. Beat, ba ba ba da bum. Ba to the rhythm of the ba ba ba da pa Ba ba ba da pa pa ba ba ba the rhythm of the looking for a lead share.